De Griekse regering stemde vanavond in met de ontwerpbegroting voor volgend jaar, waarna de cijfers bekend werden gemaakt. De Europese Unie en het IMF hebben nog niet gereageerd op de cijfers. Op de Asseltse plassen bij Roermond is uren vergeefs gezocht naar een jongen van 15. De brandweer vreest dat hij is verdronken. De Duitse jongen was samen met zijn ouders en hond bij de plas. Hij had een bal in het water gegooid en toen de hond die niet wilde terughalen ging hij zelf het water in. Op zo'n 30 meter van de kant verdween plotseling onder water. De brandweer heeft urenlang gezocht naar de jongen van 15, maar niets gevonden. Morgen gaat de zoekactie verder. De websites van zeven Wegener-kranten zijn uit de lucht gehaald vanwege een virus. Het gaat om de sites van onder meer de Zeeuwse krant PZC, de Gelderlander, de Stentor en het Brabants Dagblad. De websites zijn op zwart gezet om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. De papieren kranten komen morgen gewoon uit. Een motorrijder is vanmiddag in Elspet om het leven gekomen na een aanrijding met een hert. De motorrijder kwam ten val en raakte zwaar gewond. Hij overleed later in het ziekenhuis in Zwolle. De politie zegt dat op de plek van het ongeluk pootafdrukken van een hert te zien waren. Of het hert nog leeft is onduidelijk. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en ontstaat er weer nevel of mist. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt dan 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. Vanaf dinsdag wordt de kans op buien groter en wordt het frisser.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 Since Johnny went to thrashing all in the wars of Spain. And the girls from the Bannock in sorrow may retire. And the piper and his bellows may go home and blow the fire. For Johnny, lovely Johnny, he's sailing over along with other patriots, to fight the King of Spain.